De gerij van Brakel met het NOS-journaal. In de gevangenis van Tilburg is veel geweld tussen gedetineerden doordat de cellen te vol zitten. Dat schrijft het Europees Comité tegen Foltering in een kritisch rapport. In Tilburg zitten alleen Belgische gevangenen die verblijven in cellen waar soms wel acht bedden staan. Ook zitten er gedetineerden met allerlei achtergronden bijeen. Het comité adviseert om minder gevangenen op één cel te zetten. Dat in Tilburg alleen Belgische gedetineerden zitten komt door een afspraak tussen Nederland en België. Nederland heeft een overschot aan cellen, België juist een tekort. Alle 27 EU-landen moeten meedoen aan de zogeheten bankenunie. Ook moeten Europese banken onder centraal toezicht komen. Dat staat in een gezamenlijk plan van de Europese Raad, de Europese Commissie, de Eurolanden en de Europese Centrale Bank. De regeringsleiders van de EU bespreken het stuk komende donderdag en vrijdag op de Europese top in Brussel. Het permanente noodfonds moet een achtervang worden voor de bankaire sector. Als een bank failliet gaat, dan moet het fonds kunnen worden ingezet. Nederland voelt vooralsnog weinig voor een bank Unie. Volgens minister De Jager zou dat banken te weinig prikkelen om hun verantwoordelijkheid te nemen. TomTom Tom en de AWB gaan samenwerken om de fileinformatie te verbeteren. Nu meldt de AWB de verkeersinformatie op basis van het aantal kilometers. Met de informatie van TomTom kan ook de vertraging in tijd worden gegeven. TomTom verzamelt de filegegevens zonder meer via hun navigatiesystemen. De AWB gebruikt informatie van Rijkswaterstaat en de Wegenwacht. Marathonloopster Miranda Boonstra gaat definitief niet naar de Olympische Spelen. De atlete verloor de rechtszaak die zat aangespannen tegen sportkoepel NOC-NSF. Boonstra liep in april in Rotterdam onder zware omstandigheden een tijd van 8 seconden meer dan de limiet. De Atletiek Unie besloot haar toch voor te dragen voor Londen, maar NOC-NSF nam die voordracht niet over. Het weer, wolkenveld en af en toe zon, het is maximaal 22 graden. Dit, was... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.